3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping... hebben op de G20-top in Buenos Aires met elkaar gesproken... over het oplopende handelsconflict tussen de twee landen. Dat deden ze tijdens een 2,5 uur durend diner. Wat daar is uitgekomen is nog niet bekend... maar zowel Amerikaanse als Chinese bronnen zeggen dat het gesprek goed is verlopen... Er zou zijn afgesproken dat er voor het nieuwe jaar aangekondigde hogere importtarieven van de VS voorlopig van de baan zijn. In Nieuwegein zijn gisteravond in een paar uur tijd acht auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting. Een jongen van 15 en een vrouw van 19 uit Nieuwegein zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het stichten van de achtste brand. De politie onderzoekt of ze ook betrokken waren bij de andere branden. De autobranden waren in zeker drie verschillende wijken. President Macron veroordeelt het geweld van de demonstranten in gele hesjes in Parijs. De relschoppers zijn er volgens hem op uit om chaos te creëren. Bij de rellen werden 265 mensen opgepakt... en zeker 16 agenten zijn gewond geraakt. Op de Arc de Triomphe zijn leuzen gespoot... en ook een interieur is beschadigd. Een restaurant in de buurt werd in brand gestoken... Volgens minister van Binnenlandse Zaken Castaner... waren onder de demonstranten misdadigers... die wilden verwonden, plunderen en zelfs doden. In Pakistan worden de leiders van de extremistische partij TLP aangeklaagd voor terrorisme en opruiing. De streng islamitische partij zat achter de gewelddadige protesten in het land... nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober werd vrijgesproken van godslastering. Duizenden aanhangers van de partij gingen de straat op... en eisten dat Bibi alsnog de doodstraf zou krijgen. Daarnaast riep een van de leiders van TLP op om de rechters te vermoorden... die verantwoordelijk waren voor de vrijspraak van Bibi.